Volgens haar ouders werd ze uit de tent geroofd door een dingo, een wilde hond. Het kind is nooit teruggevonden. Aanvankelijk werd de moeder tot levenslang veroordeeld voor de moord op het kind. Die straf werd zes jaar later herroepen nadat in de buurt van een dingonest het bebloede vestje van de baby werd gevonden. De verdwijningszaak werd ook buiten Australië bekend door de verfilming met Meryl Streep in de hoofdrol. De meeste Nederlandse voetbalfans willen dat Klaas-Jan Huntelaar tegen Duitsland in de spits speelt. In een peiling van Maurice de Hond stemt bijna 60% voor Huntelaar in de spits, met Robin van Persie erachter. Slechts 6% wil dat Oranje opnieuw met Huntelaar op de bank begint. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60% denkt dat Nederland in de groepsfase strandt. Een week geleden dacht nog maar 24% dat Oranje in de groepsfase zou worden uitgeschakeld. De winnaars van de Nobelprijs krijgen voortaan minder geld. Vanwege de slechte economische tijden is het prijzengeld met een vijfde verlaagd. Van 1,1 miljoen euro naar 9 ton. De Nobelprijs wordt betaald uit het rendement op de tientallen miljoenen Zweedse kronen uit de erfenis van industrieel Alfred Nobel. Volgens de Nobelstichting is er de afgelopen tien jaar meer geld uitgegeven dan er op het vermogen is verdiend. Het weer zwaar bewolkt met lokale bui en de temperatuur ligt rond 12 graden. Overdag vrij veel bewolking en af en toe een bui, mogelijk met onweer.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 was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school, he's not a fool. Reading books about science and smart stuff, it's not enough, no, cause smart don't make as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints and met Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. Oh. They were crying to the camera, said he never fitted wasn't welcome.